De verkorting van de WW-duur was een van de moeilijkste dingen uit het oude akkoord. De WW is toch een vangnet, zei hij vanmorgen bij de KRO Radio. Nederlanders hebben last van de stakingen die door heel Europa worden gehouden. Op Schiphol zijn ongeveer 10 vluchten van en naar Spanje geannuleerd. De vluchten gaan niet door omdat het grondpersoneel staakt op Spaanse luchthavens. Ook het internationale treinverkeer heeft last van de staking. Een Thalys-trein die vanochtend vroeg vanuit Amsterdam is vertrokken richting Parijs... is gestrand op station Brussel-Noord. De trein kon niet verder rijden vanwege een staking bij de spoorwegen in Wallonië. De stakingen maken deel uit van een actiedag tegen de bezuinigingspolitiek van de Europese Unie. De afdeling cardiologie van het Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenisse is gesloten. Aanleiding voor de sluiting is het hoge aantal sterfgevallen op de afdeling in 2010. Om hoeveel gevallen het gaat is nog onbekend. De zes patiënten die op de hartafdeling in Spijkenisse lagen zijn naar een ander ziekenhuis overgebracht. De Chinese president Hu Jintao is afgetreden als leider van de communistische partij van zijn land. Met die stap maakt hij de weg vrij voor een nieuwe generatie Chinese leiders. In Peking wordt deze week het 18e partijcongres gehouden. Daar wordt vicepresident Xi Jinping morgen aangewezen als nieuwe partijleider. En volgend jaar zal hij Hu ook officieel opvolgen als president. Het weer op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Alleen de noordelijke provincies houden lange tijd last van bewolking. Het wordt vanmiddag zo'n 9 graden. Morgen is het grijs en mistig, met in de middag kans op wat zon.